2 uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. De democratische senator Elizabeth Warren heeft zich officieel kandidaat gesteld voor het Amerikaanse presidentschap. Eind december kondigde Warren al aan dat ze het volgend jaar willen opnemen tegen president Trump. Die waarschijnlijk weer namens de Republikeinen verkiesbaar is. De 69-jarige Warren is niet de eerste democraat die zich heeft gemeld voor de presidentsverkiezingen, maar wel een prominente. Ze is een invloedrijke politicus aan de linkerkant van de partij en zei al eerder dat ze wil strijden voor alle Amerikanen, niet alleen de rijken. Het aantal doden door het instorten van een flatgebouw in Istanbul is opgelopen tot 21. Het gebouw stortte woensdag in. Veertien mensen zijn levend onder het puin vandaan gehaald. Hoewel de kans klein is dat er nog mensen onder de brokstukken liggen... zoeken hulpverleners door. De Turkse president Erdogan heeft de rampplek bezocht... en woonde de begrafenis van een aantal slachtoffers bij. Hij bevestigde dat de flat grotendeels illegaal was gebouwd. Tienduizenden mensen hebben afgelopen avond in Rome geprotesteerd tegen de populistische Italiaanse regering. De demonstratie was georganiseerd door vakbonden. Actievoerders eisen meer gelijkheid, het recht op werk en minder racisme. Een van de vakbondsleiders beschuldigde de regering ervan het land te verdelen in plaats van te verenigen. Het kampioenschap komt voor Ajax verder uit het zicht. De Amsterdammers verloren afgelopen avond in Almelo met 1-0 van Heracles. Skoploper PSV vandaag van FC Utrecht wint... is de voorsprong op de nummer 2 Ajax 8 punten. Feyenoord heeft afgelopen avond overtuigend gewonnen van de Graafschap. In de Kuip werd het 4-0. VVV won in Venlo met 2-1 van Willem II... en Heerenveen Pek Zwolle eindigde in een 1-1 gelijkspel. Het weer vannacht is het bewolkt en gaat het flink regenen. Minima liggen rond 5 graden. Overdag blijft het bewolkt en regenachtig bij 6 tot 9 graden.